uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Reddingswerkers hebben in Taiwan opnieuw vijf slachtoffers geborgen van het vliegtuigongeluk van woensdag. In totaal zijn nu 40 doden geborgen. Drie inzittenden worden nog vermist. toestel van Transasia Airways stortte met 58 mensen aan boord in een rivier in de hoofdstad Taipei. 15 mensen overleefden de crash. Een team van zo'n 700 reddingswerkers en 160 duikers is ingezet om de laatste drie lichamen te zoeken. Vanaf vandaag mogen biologische kippen en vrije uitloopkippen weer naar buiten. De ophokplicht is opgeheven. Vorig jaar november werd de maatregel genomen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Sinds 30 november zijn er geen nieuwe besmettingen meer geweest. En daarom vond staatssecretaris Dijksma het niet nodig om de ophokplicht te verlengen. Het internationale vliegveld van Guatemala-stad is dicht vanwege de uitbraak van de vuurvulkaan. De vulkaan de Fuego stoot grote hoeveelheden rook en as uit. De asdeeltjes zijn schadelijk voor de straalmotoren van vliegtuigen... en daarom is het vliegverkeer van en naar Guatemala-stad stilgelegd. De vuurvulkaan ligt 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. In de buurt van de vulkaan zijn zo'n 100 mensen geëvacueerd. Een van de bekendste Amerikaanse nieuwslezers is voorlopig niet te zien. NBC-anker Brian Williams gaat er enkele dagen tussenuit... nadat hij deze week op een pijnlijke manier door de mand was gevallen. Hij zei dat hij tijdens de Irak-oorlog in 2003 als verslaggever in een helikopter zat... die door Irakezen werd beschoten. Dat verhaal werd ontkracht door Irak-veteranen... en donderdag gaf Williams toe dat zijn verhaal niet klopte. Na de leugen over Irak ontstonden er ook twijfels over Williams' verslaggeving... van de ramp met orkaan Katrina... in in New Orleans. Zo zei Williams dat hij vanuit zijn hotelkamer in de stad een lichaam had zien langsdrijven. Anderen zeggen dat er bij het hotel nauwelijks water stond. En dan het weer. Vandaag af en toe zon. Het blijft overwegend droog. Het wordt 5 tot 7 graden. Morgen meer kans op regen en dan is er weinig zon. Dit was het NOS Journaal. Hoi met ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles... maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 de eerste uitzendingen van ZFM Jazz. Kort daarop volgden vader en zoon van de Goes... opgevolgd door Fred Kroonsberg daarna met Hans Sandbergen en Tom Hendricks... Jarenlang waren zij de vaste waarden op de zondagochtend. Vele technici en presentatoren volgden. Te veel om die lange lijst op te noemen. Vandaag staan voor 4 uur jubileum jazz... en een aantal interessante jazzoptredens... het huidige jazzteam garant. Peter den Boer, David Habig, Jeroen van Sluisdom... Auko Beuving, Adam Spoor en Charles Duif... en ondergetekende Fred Kroosberg. Zij laten in deze uitzending hun jazzgoten horen... Na Billy Holiday Sugar een kleine compilatie van enkele gebruikte openingstunes. Op de achtergrond hoort u al Don't Be That Way van vibrafonist Lionel Hampton en zangeres Diana Washington.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 Oh, that's positively therapeutic. Now you have jazz, jazz, jazz, Messrs. Hall and Young. That's it, Hall. And Trumia. you has Messrs. Kyle and Shaw. That's Billy Kyle. Marvel Shaw. Now you has Mr. Barrett Deans. Listen to, well, you know who. Say, hey, Pops, you, you want to grab a little of what's left here? Yeah, Daddy, yeah. Here we go. If you sail... I sailing, sailing... Over the sea... Or oh, will you wait for me? Take my tip, they're all multi hip in Italy. Oh, well, Ivor Duce, as for France... Oh, I know you're very big there. Yes, believe it or not. I do believe, I do indeed. The Frenchmen's all prefer what they call les jazz high. Formidable, take a plane. Oh, Baba Duce, go to Siam. In Bangkok today, round the clock, well, they all like to jam. Indians on the Amazon. Beat one bar, and all of them are. Welcome, man, gone. From the equator up to the pole. Everybody singing that rock, rock, rock, rock, rock and roll from the east to the west, from the coast to the coast. Jazz is king, jazz is the thing that folks dig. Boom, boom, boom, That's jazz. Luisteraars, aangeschoven is een van de oprichters eh, van de omroep. En eh, we zijn erg trots dat hij vandaag hier is gekomen. En ik heb het dan over Vincent Huying. Vincent, vertel. Ik vind het leuk dat je bent geweest en je hebt natuurlijk wel het een en ander gezien. Want je begon in de Watertoren, dacht ik, hè? Ja, we zijn begonnen in de Watertoren, ja. Dat klopt helemaal. Eh, dat, was, dat was iets heel anders dan deze studio. En <clears throat> ik ben echt onder de indruk, moet ik zeggen. Ja? Ja. En je hebt een rondleiding gehad? Ik heb een rondleiding gehad. Van boven tot beneden. En eh, ik moet zeggen, ik ben echt flabbergasted gewoon hoe het er hier uitziet. Goed zo. Nou, dat horen we natuurlijk graag. En uh, ga je ook je broer nog informeren? Want die zit in Duitsland en die woont in Duitsland. Ja, dat ga ik ook. Ik, die ga ik even zeggen hoe het hier uitziet. Ik denk dat hij dat wel heel leuk vindt. Die was vijf jaar geleden bij, hè? Ja, absoluut in het programma. Ja, ook in het programma geweest. Die heeft natuurlijk ook zelf aan het programma ooit meegewerkt. Absoluut. Heel vaak zelfs. dat heb ik niet gedaan. Het enige wat ik heb gedaan is ooit uh, deur aan deur samen met Bas de Baar en met Lennart Groot en met Daan Huying dan en met Rob Harms ook. Uh, zijn we deur aan deur geweest door heel Zandvoort met een enquête. En ik zal nooit vergeten dat we in Zandvoort Noord aan een deur kom en ik bel aan en er komt een meneer aan de deur en, ik, en we vragen dus een aantal vragen aan die meneer van waarom wil je een lokale omroep hebben? En hij, een van de vragen was, wat zou u graag willen horen? En hij zei meteen jazz. En hier zitten we. 25 jaar daarna is er nog steeds jazz op, die, op CFM. Oké, nou, de, mooier kan het niet. En we gaan zo eh, weer beginnen met, eh, als het goed is, eh, met een live optreden. Tussendoor nog maar even een muziekje, dacht ik, Charles. Want de leden die, die zijn nog elders en jij gaat dat organiseren. Ik ben heel erg trots op, me, op mijn neef Charles... Want hij is erin geslaagd om toch weer een bezetting bij elkaar te krijgen. En de techniek zorgt tussentijds nog even voor muziek. na deze vrolijke mars, zal ik het maar noemen... aangeschoven aan tafel Erik Timmermans, bassist... en eh, Ruud Jansen, eh, mijn collega natuurlijk al jaren, 39 jaar inmiddels, 1976 samen begonnen. En eh, ja, dankzij het feit dat hij ook deelneemt aan, aan de programma's van uh, ZFM Zandvoort... hebben wij hem vandaag bereid gevonden om de toetsen te verzorgen. En, ja... Bereid gevonden, maar gedwongen. <laughs> Onder bedreiging ben ik hier gebracht. Onder, onder, onder bedreiging is hij hier gebracht. Eh, daarnaast natuurlijk eh, naast mij Erik Timmermans. En die heb ik speciaal gevraagd omdat ik eh, een bewonderaar ben van zijn activiteiten hier in Zandvoort. Als het gaat om het organiseren van allerlei jazzmanifestaties. met hele bekende artiesten daarbij. En ik vond het bovendien heel erg leuk om, eh, om ook een keer samen met hem te mogen spelen. Het is tijd, hè? Ja. <laughs> ja. Nou ben ik niet, eh, eh, van origine niet echt een jazzmuzikant, maar nou ja, ik kan me een klein beetje redden. Dus dat, dat, muzikant ook? <laughs> maar Erik, waar ik jou ook eventjes voor uitgenodigd heb hier aan tafel... dat is natuurlijk, er is vanmiddag al weer wat te doen. Ja, ik kan gelijk door. Ja. Dus, <laughs> goede planning. Vertel vanmiddag eh, is eh, Fris Landsberger te gast. Eh, ja. ja, de, de de bekende vibrafonist. ook vaak in de krocht als drummer, want hij, hij is ook drummer. Hij ja. Maar hij is... Ja, hij heeft bij mij op les gezeten. Ja, dat, daar heeft hij het ook heel vaak over. Ja, ja, ja. maar, omdat hij daar niks geleerd heeft. <laughs> Toen gauw naar een ander gegaan Nee, maar Fris is eigenlijk drummer. Is uh, op conservatorium vibrafoon gaan spelen, ja, dat is verschrikkelijk uit de hand gelopen. Want je kan rustig zeggen dat hij uh, misschien wel de beste van Europa is. Ja, eh, want, want eh, drumt hij ook nog wel eens? Of Zeker, ja, veel zelfs. Oké, want vanmiddag heb je, heb je ook een drummer erbij? Ja, dat is Erik Koger. Oké. Dat is die, die, is ook vaker geweest. En op piano hebben we Jean-Louis van Dam. Ja. En uh, ja, dus, ja, is altijd feest. Het is natuurlijk een, en wat voor repertoire eh, mogen de Ja, nou, ik heb een heel pakket gekregen. Morgen eh, morgen als de zon verdwijnt gaan ze spelen. <laughs> ja, <laughs> nou wie weet. Nee, nee we spelen wel uh, Spanish Flea. Dat is een, een, een, eigenlijk een stukje van Herb Elbert, Volgens ja. mij. Maar ook hele heavy, dingen die hij... Eh, ook een paar eigen composities van eh, Jean-Louis ook. Ja. Zoals Jean-Louis dan zegt, eh, eigen composities is altijd een vorm van grenzeloze zelfoverschatting. Ja. mag ik raaien wie de bassist is vanmiddag? Daar moet ik even goed over nadenken. <laughs> ik zou het niet weten zo. Frank Cornelis. <laughs> <laughs> Nou, Erik Timmermans natuurlijk luisteraars. En, eh, wordt het druk vanmiddag, Erik? ja, wordt druk. Wordt druk, heel ja, gezellig. En eh, kun je ook al iets aangeven van de volgende manifestatie? Ja, nou ja, wat ik, eh, volgende maand is Deborah Carter, Amerikaanse zangeres. En wat ik heel bijzonder vind, is dat we de maand daarop, in april, datum weet ik even niet, maar dan komt Ak van Rooyen. Ja. Dat is echt een Nederlands jazzfenomeen. Die man is inmiddels 85. Ja. En hij speelt nog zo verschrikkelijk goed op zijn 85 Dat ik denk van ja, eh, het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen, maar ja, die man heeft ook het eeuwige leven niet. Dus ik zou zeggen, daar moet echt, als die kracht, achter die kracht ja. dan niet stampvol zit. <laughs> Helemaal mooi. Nou, wij gaan ons eh, eh, naar het podium begeven waar de instrumenten staan. er komt nog een kort stukje muziek voorbij. En zo gauw we er klaar voor zijn, dan gaan wij proberen om u te onderhouden met wat live muziek. Ja, het volgende nummer wat u gaat horen is van Milt Jackson en John Coltrane. En het heet The Night We Call It A Day. U heeft geluisterd naar de band van uh, Erik Timmermans, Ruud Jansen en Charles Duif. We hebben nog één nummertje voor het nieuws van 11 uur. En dat is um, van Ben Webster. Blijf vooral luisteren, want we zijn eh, nog niet aan het laatste uur toegekomen.